Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Door de lockdown zijn tienduizenden ziekenhuisopnames voorkomen. Jaap van Dissel van het RIVM heeft een schatting gemaakt. De lockdown, avondklok en de max één persoon visite hebben ervoor gezorgd dat er 41.000 mensen minder hoefden te worden opgenomen. En dat 6300 mensen minder op de IC's terechtkwamen. Ook zegt hij dat we sneller zouden kunnen versoepelen als mensen zich beter aan de basisregels houden, zoals de anderhalve meter en het thuisblijven bij klachten. Als die goed en strikt worden opgevolgd, zoals we dat ook deden in de periode in maart, dan kunnen we elders veel meer maatregelen laten vallen, omdat die minder kritisch worden dan. Op dit moment is er in de Tweede Kamer een debat aan de gang over de versoepelingen die het kabinet gisteren aankondigde. Zoals die voor contactberoepen en de middelbare scholen en mbo's. Sommige partijen gaat het allemaal niet snel genoeg. Zo willen de VVD, het CDA en de PVV dat er meer wordt gedaan om te kijken of kroegen en restaurants weer open kunnen. In de havens van Antwerpen en Hamburg is 23.000 kilo cocaïne onderschept. Allemaal bedoeld voor Nederland. De kook moest naar een man van 28 uit Vlaardingen. Die is opgepakt. De drugs zaten verstopt in containers op schepen uit Paraguay en Panama. En volgens de politie is de vangst een absoluut record. Waarde van de cocaïne 600 miljoen euro. Ghana heeft als eerste land een levering coronavaccins gekregen, betaald door rijkere landen. Het gaat om 600.000 doses van het AstraZeneca-vaccin. De Wereldgezondheidsorganisatie wil met het programma voor het einde van het jaar 2 miljard doses leveren aan landen die er zelf geen geld voor hebben. En de transfer van Quincy Promes van Ajax naar Spartak is rond. Op het nippertje. De Russische transfermarkt is bijna dicht. Promes is nu op weg naar Moskou. Hij tekent een contract voor 3,5 jaar. Het weer zonnig en zacht. Op sommige plaatsen kan het wel 20 graden worden. Morgen neemt de bewolking toe en is het 13 tot 17 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het wat langzaam op de N203 Amsterdam richting Alkmaar...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 but you can't predict the future. So just hold on like you will never let go. Yeah, if you ever move on without me, I need to make sure you know. got me feeling insane Got me struggling to know where you end and where I begin.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 is Oh, now we're back in the fight. We're back on the train. Oh, back on the chain gang. Circumstance beyond our control. descended like flies. Put us back on the train. Those were the happiest days of my life.